Uur. een Klomp met het NOS-journaal. Vanwege het stormachtige weer dat wordt verwacht tijdens de jaarwisseling... zijn afgelopen avond al meerdere vreugdevuren aangestoken. Op de stranden van Duindorp en Scheveningen werden stapels met pallets in brand gestoken. En ook in Amsterdam, Wassenaar en Delft kwamen groepen mensen samen om naar het vuur te kijken. In het Friese Waadhoeken zijn de traditionele oudejaarsvuren helemaal geschrapt. De brandweer is bang dat er door de harde wind een vonkenregen ontstaat... waardoor op andere plekken brand kan ontstaan. In Waalwijk heeft een grote brand gewoed in een loods. Daarbij is ook asbest vrijgekomen. Er raakte niemand gewond. Omwonenden werden in een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden... omdat er veel rook vrij kwam. Mensen die dat hebben ingeademd krijgen vanwege de asbest het advies om de huisarts te bellen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Inmiddels is het vuur wel onder controle. In het leegstaande pand in Waalwijk zat vroeger het Nederlandse Leder- en Schoenenmuseum. De jongen die vorig jaar in Servië tien mensen doodschoot op een school... hoeft niet zelf de cel in, maar zijn ouders wel. De vader en moeder van de 13-jarige jongen hebben volgens de rechtbank hun kind verwaarloosd... en de openbare veiligheid in gevaar gebracht. De vader leerde zijn zoon met vuurwapens schieten. Hij kreeg 14,5 jaar cel de moeder 3 jaar. De schutter zelf is opgenomen in een psychiatrische instelling. In het zuidoosten van Frankrijk hebben zo'n 800.000 mensen geen mobiel bereik en slechte televisieontvangst. De oorzaak is brand in een 90 meter hoge zendmast. De telecomprovider spreekt van opzet en sabotage. De Franse politie onderzoekt dat nog. Het kan nog zeker een dag duren voordat de Fransen in de buurt van Lyon weer verbinding hebben met hun mobiele telefoon. Het weer vannacht bewolkt met soms wat motregen.